Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het referendum in Rotterdam over het woningbeleid lijken te weinig mensen te gaan stemmen. Het referendum is pas geldig bij een opkomst van 30 maar een uur geleden had nog maar 13 gestemd. De stembureaus in Rotterdam zijn tot 9 uur open. Het referendum gaat over het plan om meer duurdere huurwoningen te bouwen... om de stad aantrekkelijker te maken voor mensen met hogere inkomens. Tegenstanders zeggen dat het tekort aan betaalbare woningen dan nog verder oploopt. Als de opkomstdrempel niet wordt gehaald, kan de wethouder zijn plan gewoon uitvoeren. De lucht in de EU moet schoner worden en Europa moet voor zijn energie minder afhankelijk worden van Rusland en het Midden-Oosten. Dat staat in het nieuwe energieplan van de Europese Commissie. Om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen die vorig jaar zijn afgesproken in Parijs, wil de Commissie inzetten op alternatieve energie en energiebesparing. Milieuorganisaties vinden de plannen niet ambitieus genoeg en te vrijblijvend. Zo kan de Europese Commissie geen maatregelen afdwingen bij de lidstaten. De Belastingdienst moet zich meer richten op bedrijven. Daar valt nog veel te halen, zegt de Algemene Rekenkamer. Uit onderzoek blijkt dat vooral bedrijven in het MKB te weinig belasting betalen. Hoe het staat met de belastingmoraal bij grote bedrijven is niet bekend. Het Kamerlid Kuzu heeft een persoonlijk verwijt op Twitter gezet... gericht tegen het CDA-Kamerlid Amahoush. De leider van DENK neemt het Amahoush kwalijk... dat hij, net als de rest van de CDA-fractie... tegen erkenning van de Palestijnse staat heeft gestemd. Volgens Kouzou komt het nu mede door Amhoush dat Palestina niet wordt erkend. De CDA, die een Marokkaanse achtergrond heeft, zegt in een reactie dat Denk zich schuldig maakt aan etnisch profileren en mensen doelbewust tegen elkaar opzet. Denk spreekt wel vaker Kamerleden met een buitenlandse achtergrond aan op hun stemgedrag.